Dit van der Linde met het NOS-journaal. In Madagaskar zijn bijna 50.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Sirai, die dit weekend over het eiland trekt. Er zouden meerdere doden zijn gevallen, maar precieze aantallen zijn onbekend. De orkaan kwam aan land met windstoten tot wel 235 km per uur. Vooral de oostkust van Madagaskar is zwaar getroffen. Er is veel schade aan huizen en infrastructuur en ook zijn veel gebieden overstroomd. De orkaan trekt naar verwachting vanavond in het westen weg richting zee. Rond station Utrecht Centraal rijden morgen minder treinen... door een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail. Dat heeft vooral gevolgen voor het treinverkeer tussen 7 uur s ochtends en 3 uur s middags. De spoorwegbeheerder kampt al langer met een tekort aan verkeersleiders... en door corona is er nu een acuut probleem ontstaan. Ook de NS is al langere tijd bezig met afschalen vanwege corona. Over twee weken rijdt naar verwachting nog maar 85% van de treinen. Bij Delfzijl worden om middernacht de coupures, de doorgangen in de zeedijk, afgesloten. Dat doen de waterschappen Hunze en A en Noorderzeil-West omdat er hoogwater op zee verwacht wordt. De coupures gaan dicht als er een waterstand van meer dan 3 meter boven NAP verwacht wordt. En voor komende nacht wordt gerekend op 3,20 meter. Tot volgend jaar zomer houden we nog hoge inflatie, volgens de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. In Buitenhof zei hij dat de inflatie voor de hele eurozone dit jaar grotendeels boven de 4% zal blijven. Een renteverhoging die de inflatie kan remmen verwacht Knot pas eind dit jaar van de Europese Centrale Bank. Het weer nog.